In een huis waar verscheidene gezinnen woonden brak na een explosie brand uit. En daarbij kwamen twee mensen om, een vrouw en een kind. Een andere vrouw rende naar buiten en begon op straat te schieten. Al schietend liep ze een ziekenhuis in dezelfde straat binnen. In het ziekenhuis viel één dode voordat de vrouw zelf door de gealarmeerde politie werd doodgeschoten. De omgeving van het ziekenhuis in Leurach is afgezet voor onderzoek. De politie heeft nog geen idee van het motief van de schietende vrouw en van de oorzaak van de brand in het huis. Op Schiphol is een Brit van Somalische afkomst gearresteerd. Hij zou banden hebben met de Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab... die van Somalië een streng islamitische staat wil maken. De man was van Liverpool via Schiphol op weg naar Oeganda. De Somalische Brit zat al in het vliegtuig op het moment dat hij werd aangehouden. De Nationale Recherche onderzoekt de zaak en doet verder geen mededelingen. In Zweden heeft de centrumrechtse alliantie van premier Reinfeldt de verkiezingen gewonnen, ondanks het verlies van de absolute meerderheid. Volgens Exit Polls blijft de alliantie voor Zweden op ruim 49 procent steken. De rechtspopulistische Zweden-democraten komen volgens de peiling voor het eerst in het parlement. Ze zijn erin geslaagd net boven de kiesdrempel van 4% uit te komen. De rood-groene oppositie lijkt 45% van de stemmen te halen. En dat zou het voor de eerste keer zijn in de geschiedenis dat centrumrechts mag doorregeren in Zweden, nu mogelijk als minderheidskabinet. Centrumrechts en links hebben voor de verkiezingen uitgesloten dat ze met de Zweden-democraten in zee gaan. Dan het weer. Alleen in het noorden kans op lichte regen. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen in het grootste deel van het land regen.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 There's so much inequality. people are suffering. the sun turns away from the moon. the time of spiritual emergency. I felt it coming for quite a while, like some ancient prophecy. It's such a paradox terug. Bij Peaceful Radio. En we zijn eh, dit uur begonnen met Asher Queen, The Serpent in Paradise. Eh, dat uh, eh, een mooie teksten. moesten hem helaas wegdraaien, want we hebben nou eenmaal ook een paar regeltjes in dit programma Peaceful Radio, aflevering 690. We gaan verder met Touch by Nature van Jans Kofgaard Petersen van het label Phoenix Muziek. Veel huisplezier voor dit tweede uur. was I came in by stricken tune one misty morning and late, and a lassie settlement or a true love no return. And fare you will, you Mormon braves, for i have been cheery. Fare you well, you Mormon braves, they're lost, my dearie. back Stricken hinting. But I was bred and born, and I'll get me another lad. settlement, for a tool of no return. Fare you ye Mormon braes, for oft times I've been cheery. Fare you well, ye Mormon braes, that I lost my dearie. oníkòyí ọmọ ògún ìbírọ̀ ọmọ gbọ̀n gbọ̀n gbọ̀n gbọ̀n tó dì mẹ́sìn lọ́rùn ẹ̀sẹ̀ tí kò jẹ́ kẹ́sìn oníkòyí lè jókòó ọmọ ìwájọwà múlẹ̀ oníkòyí wùmí ogún ojújúmọ́ tí múlẹ̀ bàbá wa súnmí lọ ìkòyí o ìkòyí o. tádé ọmọ ìsẹ́yìn ayọ̀ àjànà túndé àyàndósù abíọ́lá dosùn táyé àjíbòyè fatai àyìnlá ìṣọ́lá mo dúpẹ́ inú mi dùn mo dúpẹ́ gbogbo ọmọ yorùbá mo dúpẹ́ ènìyàn láṣọ mi. tó bá rí mi sórí tẹlifíṣàn. señor de Hold us to the field, or go with our brothers to the sea and cast your net. For the land and the sea shall be bountiful to you, even as to us. And if there come the singers and the dancers and the flute players, buy of their gifts also. For they too are gatherers of fruit and frankincense that which they bring, the fashion the praise is raiment and food for your soul. Raiment and food for your soul. Raiment and food for your soul. And before you leave the marketplace, see that no one has gone his way with empty hands master spirit of the earth shall not sleep peacefully upon the wind till the needs of the least of you are satisfied. Raymond and food for your soul. Raymond and food for your soul. It is in exchanging the gift of the earth that you shall find abundance and be satisfied. Yet unless the exchange be in love and kindly justice, it will but lead some to greed and others to hunger. And if there come the singers and the dancers and the flute players by of their gifts of the song. But they too are gatherers of fruit and frankincense, and that which they bring, though fashioned of praise, is raiment and food for your soul. Raiment and food sun unfolds. bij Britten Ulrike Hulm met Songs, of, Songs from the Prophets. En lyrics bij Kahil Gibran van het label uh, Phoenix Muziek. Daar gaan we ook eh, even kijken mee afsluiten. Ja, met drums scenario's van Steen Rahaugen. Ehm, mijn naam is Benno Veugen. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Radio eh, Peaceful Radio. <laughs> Ja, het is nog even winnen. En ehm, graag tot een volgende keer hele en een hele goede nacht. Dag.